4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dood vanwege de moord op een plaatselijke Oromo-leider. De Ethiopische regering heeft troepen naar het gebied gestuurd om het geweld te beteugelen. Prijsvechters worden in de luchtvaart steeds belangrijker, meldt het CBS. In het tweede kwartaal vloog 37% van de passagiers met een goedkope maatschappij. In 2010 was dat nog 28%. Spanje is veruit de populairste bestemming. De populairste vliegroute is Amsterdam-Barcelona. Gevolgd door Amsterdam-Dublin, de thuisbasis van prijsvechter Ryanair. Een voetballer van amateurclub Badhoevedorp is opgepakt nadat hij een speler van VVH Velserbroek tegen het hoofd had geschopt. Dat gebeurde gistermiddag tijdens een wedstrijd in Velserbroek, meldt de regionale omroep NH. Een ruzie op het veld liep uit in een vechtpartij. De aanleiding is onduidelijk. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dader werd opgepakt door een agent in Burger die bij de wedstrijd aanwezig was. De trainer van Bad Dorp zegt dat de speler waarschijnlijk niet terugkeert bij de club. Veldrijder Mathieu van der Poel heeft de eerste wereldbekerrit van het seizoen op indrukwekkende wijze gewonnen. In Iowa reed de 21-jarige van der Poel onbedreigd naar de winst. Daarmee liet hij de Belgische concurrentie achter zich. Laurens Zweek en Quinten Hermans werden tweede en derde. Wereldkampioen Wout van Aert eindigde mede door pech in de achterhoede. Het weer, eerst nog enkele buien, minima vannacht tussen 8 graden aan zee en 3 in het binnenland.